ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Altijd nog 120 kilometer file op de Noord-Hollandse wegen. Langzaam maar zeker worden de files wel korter. Nog 10 minuten vertraging op de A4 Den Haag-Amsterdam bij knooppunt de Nieuwmeer. Op de A7 Hoorn-Zaanstad bij knooppunt Zaandam een kwartier op onthoud. A8 Zaanstad-Amsterdam bij knooppunt Koenplein 20 minuten vertraging. A27 Almere-Gorkum bij knooppunt Lunetten nog 10 minuten op onthoud. Kwartiertje vertraging op de N201 Hilversum-Uithoorn bij eh, Loenersloot. 20 minuten vertraging op de N201 vanuit Uithoorn naar Hoofddorp bij Schiphol Oost.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 You were I think last night. You were driving circles. analyze. Don't go too deep with it, baby. into space. Picture my face in your hands. Live for each second without hesitation. And never forget. floor. tonight. There's nothing to fear, alright.